Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het Verenigd Koninkrijk zijn waarschijnlijk spionnen ontmaskerd. De politie daar heeft drie Bulgaren opgepakt die undercover zouden werken voor Rusland. De twee mannen en vrouwen zouden een flinke verzameling identiteitskaarten hebben. Vertelt correspondent Fleur Lansbach. Twee daarvan zou ook een stelletje zijn die hier al 10 tot 15 jaar zit. En ook in hun eh, buurt, zeg maar, een soort van gemeenschap. En ook mensen daar helpt. En best wel eigenlijk actief is in de buurt. Eh, we, we, zien verhalen op de BBC van buren die zeggen van... ah ze brachten eh, taart langs. En ze zijn heel actief in de Bulgaarse gemeenschap. De Bulgaren werden al begin dit jaar opgepakt. Maar het is nu pas bekendgemaakt. In het Groningse dorp Beerta is vanmorgen een schietpartij geweest. Op straat werden meerdere kogels gevonden. Veld vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Hij hoort het van buurtbewoners. Die zegt van, ik heb eh, vier hulzen gevonden. Samen met mijn buurman heb ik die even opgeraapt. En terwijl ik met hem in eh, gesprek ben, hoor ik aan de andere kant van de linten. Daar hoor ik iemand roepen, oh kijk, hier ligt ook nog een, eh, een huls. Bij de schietpartij raakte iemand gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. De een uitvaartondernemer uit Rotterdam heeft een bijzondere lading in een lijkwagen vervoerd. De kist lag vol met bijna 700 kilo aan drugsgrondstoffen. En in het uitvaartcentrum ontdekten agenten daarna een drugslab. De ondernemer is opgepakt. En stotteraars uit heel Europa zijn naar Lemelen in Overijssel gekomen. Daar is een stotterkamp. En het voelt goed, vinden deelnemers, om mensen te leren kennen die hetzelfde hebben. Well, it's really important for me because um, there are only a few people who stutter like me. I think we're only uh, more or less 1% of population. Dit is een manier om ja, te merken ja, dat je niet al, alleen um, bent. En dan nog het weer. Een mix van zon en wolken. Vanmiddag 23 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Morgen het meeste zon in het noorden. In het zuiden wat meer wolken. Kans op een buitje. Dan een graad of 24. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in Noord-Holland. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Avenhoorn en Hoorn. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. staat 3 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En de A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Hilversum. Daar ligt het een en ander op de weg.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 Drie Bulgaren die al jarenlang in het Verenigd Koninkrijk woonden... zijn opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland... Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze zijn in februari al gearresteerd, maar dat is nu pas bekend geworden. Op de snelweg bij Boksmeer heeft de politie een lijkwagen ontdekt... die was volgeladen met grondstoffen voor de productie van drugs. De chauffeur komt uit Rotterdam en is aangehouden. In zijn uitvaartcentrum in Hoogvliet werd een drugslab ontdekt. Het weer zonnig, overal droog en weinig wind. Vanavond tussen de 9 en 17 graden.